9 uur. Door met het NOS-journaal. De linkse oppositiepartijen PvdA en SP zijn het eens met de commissie Boslab... dat de arbeidsmarkt te flexibel is geworden... en dat dit een bedreiging vormt voor het welvaartsniveau van Nederland. Partijleiders Ascher en Marijnissen zijn het niet eens met de aanbeveling... om mensen die nu een vast contract hebben minder zekerheid te geven. Ascher noemt dat een dramatisch slecht idee dat miljoenen mensen onzeker maakt. Mensen die overstappen van internetprovider kunnen vanaf deze zomer nog een half jaar lang hun oude e-mailadres gebruiken. Dat hebben de internetproviders onderling afgesproken op verzoek van staatssecretaris Keizer van Economische Zaken. Ze willen het zo eenvoudiger maken om over te kunnen stappen. Nu doen consumenten dat vaak niet, omdat ze een gecombineerd abonnement hebben van internet, telefonie en tv. Bij een overstap zijn ze bang hun e-mail te verliezen. Werkenden met kinderen hebben dit jaar gemiddeld 1,5 tot 2,5 procent meer te besteden, blijkt uit koopkrachtberekeningen van het Nibud. Deze gezinnen profiteren van de gestegen lonen en van overheidsmaatregelen zoals de verhoging van de arbeidskorting. Doordat pensioenen en uitkeringen niet of minder stijgen, gaan niet-werkenden er minder dan 1 procent op vooruit. Duitsland heeft de neonazi-organisatie Combat 18 verboden. De overheid noemt de organisatie racistisch en antisemitisch. Minister Seehofer van Binnenlandse Zaken schrijft in een verklaring... dat rechtsextremisme en antisemitisme niet thuis horen in de samenleving. In zes Duitse deelstaten zijn invallen gedaan... bij mensen die betrokken zijn bij de organisatie. Maar het is de vraag of de politie veel gaat vinden... omdat het verbod al werd verwacht. Combat 18 is in 1992 opgericht in Groot-Brittannië... en heeft zich daarna verspreid over meer landen. Het getal 18 staat voor de letters A en H in het alfabet... verwijzend naar Adolf Hitler. Het weer, het is bewolkt met kans op nevel of mist.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 Nou, dat klopt heel, dames en heren. ZFM, het is 9 uur geweest, 5 over 9 bijna. En eh, we hebben nog een uur te gaan met allemaal mooie muziek, goede muziek. Uitgezocht door uh, Cor Draaier, u kent hem. En Cor weet er wat van. Nou, niet dit alleen. En ik heb natuurlijk uh, leuk nieuws, want ehm, ja, er zijn een hoop dingen te doen in Zandvoort. de 31ste is het pluspunt kinderdisco en de 28ste, dat is komend weekend... Eh, nee, volgende week. Eh, genieten met zanger Loek bij ehm, Lunchroom Rabbel om 4 uur. En als je nog naar de, de film kan, eh, wil, wil, dan kan dat ook. Uh, Meeswees in de wolken. laatste week, zaterdag, zondag, woensdag om half twee. Hier is de script. And the last time. ZFM. Goedemorgen. Kijk uit, want het mist. Why is it so hard to look me in the eye? Playing with that cross that's on your chain. I know you only ever bite your lip. What is something you're afraid to say? Is this the last time that I lay my eyes upon you? Is this the last time that I ever watch you leave? the light geweest, eind vorig jaar. En dit eh, kennen we nog van een aantal jaren geleden. ZFM zoekt vrijwilligers, dames en heren. Dus als je zin hebt om eh, technicus te worden bij ZFM, dan kan dat. Of uh, sidekick, of presentator, of redactie. Dat is allemaal mogelijk. Kijk even op de site. En wellicht kunnen we je snel verwelkomen. Amerika. Een eh, Amerikaanse blues rockzanger en gitarist. En eh, dit was zijn grootste hit. Full Around and Fell in Love hier bij ZFM. Goedemorgen. 106.9. E dit is ZFM. Logman. Bij ZFM in de morgen. Ah, oh, weer zo'n pareltje. Weer zo'n mooie plaats hier bij ZFM. Goedemorgen. Bijna kwart over negen. En hier zijn de Eagles, dames en heren. Lekker hoor. Kopje koffie erbij. Mm. En dan zingen we met z'n allen even mee. One of these nights. met One of These Nights. Een van de beste groepen, naar mijn mening, eh, die eh, de 70 en 80 jaar heeft gekend. En dit was One of These Nights. Goedemorgen Zandvoort. En als je nog voor de Grand Prix zelf een rondje op het circuit wil eh, fietsen... dan kan dat. 29 maart 2020 is de openingsklassieker van het seizoen. En daar kan je bij zijn. Je start vanuit de pitstraat... Alleen een sensatie. Jouw ronde over het 4,2 kilometer lange circuit wordt als tijdrit geklokt, dames en heren. Hier zijn ook. En heel. For what you believe is right. And some say that's just not the way. You will only make things worse. Eind van Anouk. Anouk Thewe heet ze. Uh, kortweg Anouk. Geboren in 1975. Nederlandse zangeres, maar de wist al. Spanning en sensatie. Binnenkort ook een nieuwe eh, James Bond film. En dit is een oudje. License to Kill. de nieuwe heet No Time to Die. En het... Eh, het wordt weer een bijzonder spannende, goede Bondfilm. En daar houden Kom op, Gladys. you who tried to run away. sensatie. Dames en heren, binnenkort in dit theater. Samen Gladys Knight, zonder pips, dit keer. Ja, dat is ook een goede film hoor. License to Kill. Gladys Knight. Goedemorgen Zandvoort, ZFM. Bijna half tien.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 Sign Your Name. Hier is Terence Trent Darby. Bij ZFM, half tien. is er een hoop te doen eh, dit weekend. Zondag 23 februari. Eh, in het wijksteunpunt De Blauwe Tram. Kunstgeschiedenispresentatie De Hollandse Gouden Eeuw. Altijd leuk. En op 4 februari is Digitale Spreekuur. In eh, Pluspunt. In Noord. En 4 februari opkikker maken. En niemand verzand. Niemand verzand. Niemand verzand. Dat is ook Blauwe Tram je moet maar even kijken in uh, het krant want er staat alles. plaat van deze Amerikaanse groep. Was meteen een dikke hit. 4, uh, 7 minuten 56 lang. Lange plaat, lange plaat voor die tijd. Dat was een hele lange single. Dat zeg ik. Dat weet ik. Goedemorgen Zandvoort, over half 9. Zelfs al tien over half negen. Hier is Baby Rexha. Alexa. Amerikaanse zangeres van Albanese afkomst, dames en heren. Maar zo het wel in Brooklyn, in New York. Goedemorgen Zandvoort. Als je wat leuks wil eh, gaan doen nog eh, dit weekend... dan kan je 2 eh, februari, of het volgend weekend zelfs weekend kan je eh, jezelf opgeven om eh, een lezing te bekijken en eh, te beluisteren in het Zandvoort Museum van Keizerin Sisi. En dat doet dan zelf, hoe heet ze weer, die Pia Douwers. En die speelt ook Keizerin Sisi in de musical. Dus zij geeft de lezing om drie uur. En het duurt ongeveer een uur en de kosten zijn 12,50. Een aanmelding via info het Zandvoortsmuseum.nl. Dus eh, als je daar zin in hebt, hartstikke leuk en gezellig. Nou, meteen nog meer. Hier Stormy, featuring Ed Sheeran. En Own It bij ZFM om bijna kwart voor tien. lighters up, lighters up, one time lighters up. Pulled up in the party when you saw me, I was lighting up my day. Go ahead and brighten up my day. Lighters in the air when you're lighting up the rave, and it's feeling like I met you here before. Girl, I felt your presence when they let you through the door. Never had a brother give you everything and more, so I take a little piece and then the rest of it is yours, me and more. I don't care when I play, I do what you do, they say I play. I know no way to you, they do me when you stay stuck at my brain. Fuck loving when I put you in your place. I can tell you love it just by looking in your face. It's the way that you wind up your waist, I'm so in awe, girl, you never have to worry about But now you know it's is know you je it Girl, just own Cause your body's on fire Show me how to control it And go ahead, you flip and higher Girl, I love how you roll it I put my hand there Hold it, I'ma be right by Yeah. Lights down for the one I love right now. She never look better. Forget our friends, girl, I love it when we feel together. We need nobody gonna feel what we feel together. She wanna kiss high, I want another one. You gotta stick five, I want it one on one. Up to now, nobody knew where I was coming from, but we got the same mind, so I don't wanna waste time. Bring it to me, my mind. featuring Ed Sheeran. En hij heet eigenlijk Michael Ebenezer Quadio Amaroni de Amari Junior. <laughs> Ook nog. Hij komt uit Londen. En uh, zijn artiestnaam is Stormzy. Lijkt me handig. Goedemorgen. Goedemorgen. Je luistert naar Geer Loogman bij ZFM. Dat zeg ik. Dan weet je dat. Dan hoef je daar niet druk over te maken. ZFM met de leukste en beste muziek, de beste info. En de hele dag door hier bij, uh, bij ZFM. En over James Bond gesproken, hier is Paul McCartney. You used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever changes. makes you give in and cry. Say, live and let die. van eh, Die, Paul McCartney bij ZFM. Drie minuten, eh, drie lang. En eh, dat is een hele lange uitvoering is er ook nog. Dus als je hem even Spotify kijkt, als je hem wil horen helemaal... dan moet, je, moet, je, moet hem daar even downloaden. Hier is High You never know. Ja, dat weet je niet, hè? Dat kan je ook niet weten. 10 voor 10 hier bij ZFM. Op een mistige donderdagmorgen in Zandvoort. you never know, you never weten. You never know. Ja, dat weet je niet. High Glass was dat en You Never Know bij ZFM. En ik heb mijn vriendin Google natuurlijk bij me. En dan eh, vraag ik... Hey Google, kan je ook zingen? Ik kan een liedje voor je zingen als je wil. Je hoeft het maar te vragen. Hey Google, zing maar een liedje. Als je wilt dat ik een van mijn eigen liedjes zing, dan hoef je dat maar te vragen. Nou, zing dan. Hey Google, zingen. Ik ken helaas nog geen liedjes voor de feestdagen. Als je wilt dat ik een van mijn eigen...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 Wat mij betreft, ik ben er over uh, eh, 14 dagen weer. Hartelijk dank voor het luisteren. Geniet er nog van. Van alle mooie muziek die uh, voor draaier hier samenstelt en doet. En dus is er druk mee bezig.